9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Veel maatregelen tegen het coronavirus zullen waarschijnlijk nog maanden van kracht zijn. Dat leiden virologen van drie universiteiten af uit de statistieken van het RIVM. Een van hen zegt dat er op zijn vroegst pas in juli misschien weer wat ruimte komt. De beperkende maatregelen die de overheid heeft genomen... zullen langzaam worden moeten afgebouwd, afhankelijk van het besmettingsgevaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld het verbod op evenementen... waarschijnlijk pas als een van de laatste maatregelen wordt opgeheven. Grote afvalverwerkers in Nederland registreren lang niet alle CO2 die ze uitstoten, blijkt uit onderzoek voor de krant Trouw. Al het organische afval dat wordt verbrand, zoals etensresten, planten en GFT-afval, geldt als CO2-neutraal en hoeft niet mee te worden geteld. Maar er komt bij de verbranding wel broeikassen vrij. De redenering is dat die uitstoot wordt gecompenseerd doordat andere planten CO2 opnemen. Al met al zouden er jaarlijks 3 megaton broeikasgassen buiten de boeken blijven. Dat is de uitstoot van 375.000 huishoudens. Het aantal doden door het coronavirus in Duitsland is opgelopen naar 872, meldt het Robert Koch Instituut. Dat zijn er 140 meer dan gisteren. Het aantal besmettingen staat nu op ruim 73.000. De meeste besmettingsgevallen zijn in Beieren. De directeur van de Tour de France hoopt dat de koers nog altijd op 27 juni van start kan gaan. En als dat gaat gebeuren, dan verwacht hij dat het publiek gewoon welkom is. Eerder noemde de Franse minister van Sport het een optie om de Tour de France te rijden zonder toeschouwers. De Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers maakt zich zorgen over de bestrijding van de eikenprocessierups, meldt NRC. Door de coronacrisis is er mogelijk een tekort aan beschermende pakken die nodig zijn om de nesten van de rups te verwijderen. Zonder die pakken gaat dat hartstikke fout, al dus de hoveniers. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af... met in de middag kans op een bui. Het wordt een graad of 11. In het weekend meer zon en hogere temperaturen.